Zes uur. Goedemorgen, Freddy van Tijn. Met de strijd in Ohio bij de Republikeinse voorverkiezingen is uitgelopen op een nek-aan-nek -nek race tussen Mitt Romney en Rick Santorum. Romney staat op 38% in een spannende strijd waarin de verschillen steeds enkele duizenden stemmen bedragen. Santorum heeft 37%. Ohio is de belangrijkste staat op deze Super Tuesday. Verder hebben de uitslagen niet voor verrassingen gezorgd. Republikeinse kiezers in tien staten stemmen vandaag over degene die het in november tegen president Obama gaat opnemen. Minister Schultz van Verkeer heeft de Tweede Kamer onvolledig geïnformeerd over de problemen met de wissels op het spoor. Dat schrijft de Volkskrant. De minister schreef aan de Tweede Kamer dat er door het winterweer in totaal 62 wisselstoringen waren die invloed hadden op de dienstregeling. Daar blijken 662 storingen geweest te zijn, het overgrote deel door kapotte wissels. Schultz zegt dat ze in de Kamerbrief de wissels niet heeft meegeteld die toch al niet werden gebruikt omdat de dienstregeling was aangepast. PvdA-leden kunnen vanaf vandaag per e-mail of per post de nieuwe partijleider kiezen. De vijf kandidaten zijn de Kamerleden Van Dam, Samson, Plasterk, Albayrak en Jacobi. Uit een peiling van één Vandaag onder 1000 PvdA-leden kwam Samson gisteren als voor, naar voren als favoriet met 54 procent. Plasterk kreeg 31% van de stemmen en Al-Bayrak 9%. Van Dam en Jacobi bleven steken op enkele procenten. In de Champions League heeft AC Milan zich ten koste van Arsenal geplaatst voor de kwartfinale. Arsenal won in Londen met 3-0, maar AC Milan had de eerste wedstrijd met 4-0 gewonnen. Benfica plaatste zich door een 2-0 overwinning op FC Zenit uit Rusland. Het weer. Vannacht een graad of 2, morgens eerst nog droog. Daarna vanuit het westen veel regen en wind.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 So I waited many years, held back the pain behind my tears for my father to come find me like he said And in that time I was alone So many years without my home I made brothers of a different kind instead time I didn't know just how hard the wind could blow towards disaster and the things that I would see. I never found my father, I never found my mother either, but I voices. There's a freedom that everyone deserves. I know there's greed and there's corruption. I've seen death and mass destruction. But I'm telling you that I hope that I am heard.